Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe moet het de komende tijd met de coronaregels en de feestdagen? Daarover praat een groot deel van het kabinet nu. Onder meer premier Rutte, minister De Jonge en RIVM-baas Jaap van Dissel zitten bij elkaar. Er wordt gekeken naar hoe het verder moet met de gedeeltelijke lockdown... en hoe de feestdagen straks worden gevierd. Vandaag besluit het kabinet nog niks, dat gebeurt dinsdag pas. Waarschijnlijk geven Rutte en De Jonge dan s'avonds een persconferentie. En het lijkt erop dat president Trump voor het eerst toegeeft dat hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft verloren. Er zat wel een beschuldiging bij. Op Twitter zegt hij dat Joe Biden alleen maar heeft gewonnen door fraude. Tienduizenden mensen die achter president Trump staan geloven dat ook. Zij gingen vannacht de straat op. Er Trump Biden Bewijs voor die stemfraude is er trouwens niet. Op Schiphol is een man uit Georgië opgepakt die corona heeft, maar toch het vliegtuig wilde nemen. Hij had een brief bij zich waarin stond dat hij positief was getest. Hij zit nu in quarantaine en wordt verdacht van poging tot zware mishandeling. Purmerend is een man opgepakt toen hij vannacht een boom wilde omzagen. Een buurvrouw werd wakker van zaaggeluiden en ging daarom een rondje lopen met de hond. Toen ze zag wat de man deed, waarschuwde ze de politie. De man stond met een kettingzaag op privégrond. De eigenaar van de grond wil misschien aangifte doen. Over een uurtje mag Oranje aan de bak. In de Johan Cruijff Arena neemt het Nederlands elftal het op tegen Bosnië en Herzegovina. Het is een belangrijke wedstrijd, zegt bondscoach Frank de Boer. Wij moeten winnen. Willen we nog wat betekenen in de Nation League, dan zullen we moeten winnen. En uh, hoop op een uh, gelijk spelletje in ieder geval. Dat zou mooi zijn. maar sowieso, we willen elke wedstrijd winnen. En eh, ja, nu zeker deze wedstrijd denk ik dat het heel belangrijk is. We moeten gewoon voor drie punten. En dat zal voor mij lekker zijn, maar vooral voor de groep ook lekker. Jorginho Wijnaldum heeft zometeen weer de aanvoerdersband om. Hij is de nieuwe aanvoerder nu Virgil van Dijk zwaar geblesseerd is. Dan nog het weer. Het klaart de komende uren op. Later vanavond wel weer een paar forse buien met harde windstoten. Morgen bewolkt en vallen er een paar buitjes. In de loop van de dag iets meer zon. Het wordt rond de 11 graden.